en het wel met het NOS Journaal. Op de luchthaven van Frankfurt wordt vanaf morgenavond weer gestaakt. De directie en de vakbond zijn er niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een loonsverhoging. Ook vorige week staakt het personeel dat verantwoordelijk is voor het begeleiden van vliegtuigen op de grond. De staking werd woensdag onderbroken nadat de directie nieuwe onderhandelingen had aangeboden, maar die liep gisteren stuk. Volgens de directie zijn de eisen van de vakbond onredelijk en onacceptabel. Het regime van president Assad heeft hard uitgehaald naar de Syrië-conferentie gisteren in de Tunesische hoofdstad Tunis. Op de staatstv werden alle oproepen die daar zijn gedaan categorisch van de hand gewezen. Op de top Vrienden van Syrië werd het regime van president Assad opnieuw opgeroepen direct een eind te maken aan het geweld. Ook wilden de 60 landen die bijeen waren dat het Syrische regime humanitaire hulp toestaat in Homs. Een oproep op de conferentie om de Syrische oppositie te bewapenen wordt door Damascus beschouwd als het financieren van terrorisme. Die oproep kreeg gisteren overigens geen steun. In Steenwijk woedt een zeer grote brand bij een bedrijf dat zich bezighoudt met de productie van bio-energie. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt. Het vuur veroorzaakt veel rook. Het is nog niet duidelijk of er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Mensen in de omgeving is aangeraden ramen en deuren dicht te houden. De brand zou zijn ontstaan door een fout in het productieproces. Ongeveer 40.000 Amsterdammers krijgen hun uitkering te laat. Het geld had vandaag op hun bankrekening moeten staan, maar dat is niet gelukt door een fout van ING, zegt de gemeente. Mensen die in acute geldnood komen kunnen dit weekend bij de gemeente een voorschot van 50 euro halen. Maandag voor 11 uur ochtends staat de uitkering op de bankrekening, belooft de gemeente. Het weer vannacht in het noorden mogelijk wat regen. Het wordt zo'n 3 graden met hier en daar mist of nevel. Morgenochtend overwegend bewolkt, smiddags wat opklaringen en dan wordt het een graad of 9.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 Dat betekent dat we op weg zijn naar de nummer 1 van Europa. Even voor de klok van 5 weten we welke plaat op dit moment het meest gedraaid, het meest gedownload en meest gekocht is in geheel Europa. Your Breakdown zit al in jaargang 22, aflevering 8 van vandaag 24 februari 2012. In deze lijst 16 stijgers, 4 zittenblijvers, 17 dalers en 3 nieuwe binnenkomers. Red Hot Chili Peppers en Monarchy of Roses verdwijnt na 16 weken. 14 weken voor David Guetta, Jesse G en Repeat. En ook Jolanda Be Cool en de Crystal Waters verdwijnen uit de lijst. La Bamp stond er 13 weken in. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe hoorden we even voor het nieuws. Snelste stijger met 10 plaatsen. Snelste dalen, dat is Avicii en Levels. Die zakt daar namelijk 12. Langs genoteerd, dit is de plaat die deze week op plek nummer 40 staat. 18 weken lang al in de lijst. Sweeter, Gavin DeGraw. Kijk win de lijst op 24 februari 1582. Eh, Paulus eh, Gregorius XIII die kondigt de eh, Gregoriaanse kalender aan. 1948 tijdens de Koude Oorlog. De communistische partij neemt de macht over in Tsjechoslowakije. Kurt Cobain en Courtney Love die trouwen op 24 februari 1992. En vijf jaar, zes jaar geleden in 2006. Bob de Jong wint tijdens de Olympische Spelen in Turijn goud op de 10 kilometer voor Chad Hedrick en Carl Verheijen.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 do the hot, hot Mama won't you please, mama do the hot, hot mama Knock her run back down, I bust a little do you use the drum track pound? Half the room are just making a front crowd with the other half driving. I love that sound. Yeah, yeah. I love that sound. Yeah, yeah. I love that sound. So flick your flag bus out once on a mad one. Like, yeah, yeah, mama can't harm. Mama do the high, mama do the high, high.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 kicks en Mama Doe de Haap. is alweer 5 weken in de lijst. Vorige week 22, deze week omhoog naar 15. Daarvoor Lana Del Rey, Born to Die. Zij staat 4 weken in de lijst en gaat van 23 omhoog naar 17. 16 heb je dan niet gehoord, die zijn ander van Coldplay en Charlie Brown. Vrij, uh, 12 weken staan die in de lijst. Zij zakken wel van 9 naar eh, nummer 16. Nummer 14 is de tweede zittenblijver die we tegenkomen vandaag. Acht weken geleden, de eerste uitzending van 2012, kwam zij de lijst binnen. En zij is Lady Gaga, Mary the Night. En nog steeds nummer 14, net als vorige week. Wouter de Bakker. Ja, wij kennen hem dan gewoon beter als Gotcha en The eh, Easy Way Out. En over Gotchi gesproken, Chesso die heeft een remix gemaakt van Gotchi's en Kimbra's Hit Somebody That I Used To Know. De remix voor dit nummer verschijnt binnenkort, schrijft de 43-jarige Thijs Verwest op Facebook. De originele versie van het lied stond eh, wekenlang natuurlijk in verschillende hitlijsten bovenaan. Nederland uh, had hij zelfs de nummer 1 in de Nederlandse top 40. En Eerder werd bekend dat Chesto, die vaak aan de andere kant van de wereld draait, binnenkort zelfs weer in Nederland keer staat. En wel op 3 maart, daar staat hij namelijk in de jaarbeurs in Utrecht tijdens Dance Events, de Energy, de Network afwachten dus eh, wanneer dan die plaat echt gaat binnenkomen. Maar dus een remix van Chesto over Somebody That I Used To Know. Kijken wat dat allemaal gaat worden. We gaan verder de lijst omhoog. Komen dan bij nummer 11. Zes weken in de lijst. Wissel Gaddafi, Snoop Dogg, Bruno Mars, Young, Wild en Free.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 mannen de lijst binnen. En nu doen ze het nog beter, want vorige week op 5 en deze week alweer plek nummer 11. wij maar eens achterom kijken naar wat we dan allemaal gehad hebben. Michael Kiwanaka, de Home Again, in de vierde week omhoog van 24 naar 20. Van 29 naar 19, Carl Ray Jepsen, Call Me Maybe. Naar derde week en meteen 10 plaatsen omhoog en daarmee de snelste stijger van deze week. Ed Sheeran en zijn Lego-huis staat nu 13 weken in de lijst, zak van 13 naar 18. Van 23 naar 17, Lana Del Rey en Born To Die. Coldplay en Charlie Brown staan 12 weken in de lijst, zakken van 9 naar 16. En de Real Kicks Mama Doe de staat nu 5 weken in de lijst en gaat van 22 omhoog naar 15. Live zitten op plek nummer 14, dat doet Lady Gaga met Mary the Night, staat ondertussen 8 weken in de lijst. Roger the Easy Way Out staat 11 weken in de lijst, gaat omhoog van 18 naar 13. Tini Tempa, Estonian en The Love Suicide staat 11 weken in de lijst, zak van 10 naar 12. Wiz Calavia, Snoop Dogg en Bruno Mars net Young Wild and Free staan 6 weken in de lijst van 15 omhoog naar nummer 11. Vijf weken in de lijst staat Beyoncé. Deze dame gaat met Love en Pop ook nog eens 7 plaatsen omhoog van 7, 10 naar nummer 10. 3 en 5 hoor je de 40 beste platen van Europa. En wat is dan een genot als we eindelijk bij die top 10 zijn. Want dat zijn natuurlijk de 10 beste platen. En nog lekkerder als je die kan beginnen met Beyoncé en Love on In de vijfde week omhoog van 17 naar plek nummer 10. ZFM, Westkust, weerbericht. Op deze vrijdag overheerst de bewolking. Soms is er ook wel wat ruimte voor de zon. Het blijft gelukkig wel droog. De maximum temperatuur vandaag zo'n 11 graden. Wind die waait uit westen over matig aan zee vrij krachtig. En vanavond en de komende nacht hebben we dan eh, afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Heel lokaal zouden misschien wat lichte motregen kunnen vallen, maar veel voorstellen, dat zal het allemaal niet doen. temperatuur de komende nacht zo dalend naar een graad of drie. Morgen dan blijft het droog en schijnt geregeld de zon. Wind die waait uit noordwesten, ook vanwege matig van kracht. Temperatuur morgen maximaal 9 graden in de middag. Zaterdagavond, zondagnacht is het vrij helder en door eh, meest matige eh, wind. daalt de temperatuur dan flink. Het wordt namelijk zo'n graad of 2 en dat wel boven het vriespunt. Zondag er zijn er weer eh, flinke periodes met zon en het blijft droog. De wind waait matig uit het noordwesten, temperatuur zondag. We gokken dat het weer naar de dubbele cijfers gaat. Het wordt een graad of 10. We gaan verder met de hitlijst. Komen we dan op nummer 9. Vijf weken staat hij in de lijst. van 11 omhoog naar 9.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 In heel Europa eigenlijk. I Will Love You Monday, dat was de grootste hit die ze ooit gehad heeft. En nu twee jaar later is deze plaatpijs weer Geronimo. Daarmee staat ze elf weken in de lijst en nog steeds op nummer 7, net als vorige week. Dus de derde blijven, Nog één zittenblijver te gaan. En welke dat is, dat horen we straks wel voorbij komen kijken wij eens even wat dan allemaal nog uh, daarvoor zat. Nou, dat was Fun samen met Janela Monwa. We Are Young in de vijfde week eh, omhoog van 11 naar plek nummer 9. Twee plaatsen winst dus voor hun. En Beyoncé Love and Tap op 10. In de vijfde week pakte die 7 plaatsen winst van 17 naar 10. Heb je de nummer 8 niet gehoord? Nee, dat klopt, want die hebben we ook niet gedraaid. Jean-Paul, She Doesn't Mind. In de tiende week zak het van 6 naar nummer 8. Een plaat die het vorige week nog heel goed deed. Dat was van Adele. Turning Tables stond toen namelijk op nummer 3. Maar in de twaalfde week zakt zij een stuk naar beneden hoor vorige week 3 en deze week dus terug te vinden op plek nummer 6. En gaan we de top 5 in. We doen met een plaat die ook 5 weken in de lijst staat, Jesse G. En haar domino gaat deze week omhoog van 8 naar plek nummer 5. I'm feeling sexy and Jesse G, de Engelse singer en songwriter. Een van de eerste platen waar ze mee naar buiten kwam, dat was Do It Like a Duck. Do It Like a eh, Dude was het toen nog. En dat werd later ook nog eens Do It Like a Duck. En dat werd allemaal geen hits. Maar deze Domino doet het erg goed hoor. Vijf weken in de lijst omhoog van 8 naar 5. Een plaat die deze week wat minder doet. Die is van vier eh, of drie verschillende personages. Van een virtuele band eigenlijk uit drie verschillende personages. Ja, en nou, eigenlijk weten we het alweer. Dan gaan we terug naar de Serious Request van de eh, 3FM de Out to the Bouncers. De Studio Killers. Ik stond vorige week nog op 4. Dus een plekje omhoog in de zesde week voor Michel Halo. I see a tip Hego. Voor de Studio Killers. de auto de Waans op 4. En ook Jesse G stond er weer goed bij op 5 met Domino. Nog twee platen te gaan waarvan één zitten blijven. Dat... Uh is de nummer 1. Ik ga het gewoon verklappen. Jason Marwas, die is de nummer 2. En die gaat in de zesde week omhoog van 5 daar naar die nummer 2 toe. Vaap staat ondertussen alweer 6 weken in de lijst en gaat dus drie plekken verder omhoog.